Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het KNMI heeft voor morgen voor het hele land code rood afgegeven vanwege verraderlijke gladheid. Vooral op lokale wegen wordt het glad door sneeuwresten en door ijzel. Het KNMI waarschuwt niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Het weeralarm geldt vanaf 3 uur vannacht voor Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. En wordt de uren daarna uitgebreid tot de rest van het land. De gladheid verdwijnt weer in de loop van de ochtend. Vanwege code rood zijn morgen tot zeker 12 uur alle test- en vaccinatielocaties van de GGD gesloten. Per regio wordt bekeken wanneer de locaties weer open kunnen gaan. Wie een afspraak heeft moet niet komen, zegt de GGD. Die adviseert de website te raadplegen voor actuele informatie. In Myanmar zijn voor de negende dag op rij tienduizenden mensen de straat op gegaan... om te protesteren tegen de militaire coup van begin deze maand. In sommige steden is geschoten op betogers. In de loop van de avond reden legervoertuigen de grootste steden van Myanmar in. Ook is het internet in het land afgesloten. Onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten... hebben de militaire machthebbers opgeroepen geen geweld te gebruiken tegen burgers. De wereld kijkt toe, al dus de waarschuwing. In de VS zijn de afgelopen dagen gemiddeld ehm, per dag minder dan 100.000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is voor het eerst in maanden. In januari was het weekgemiddelde op het hoogtepunt nog meer dan 250.000 besmettingen per dag dit moment zijn er in de VS nog 1500 tot 3000 doden dagelijks, waarschuwen experts. En daarom is het volgens hen nog te vroeg voor versoepelingen. De VS is volgens de statistieken van de Johns Hopkins University het door corona zwaarst getroffen land ter wereld. Tot nu toe raakten ruim 27,5 miljoen mensen besmet. Daarvan overleden ruim 484.000 coronapatiënten. Het weer vanuit het westen toenemende bewolking. Er waait een koude zuidoostenwind. Vannacht vanuit het westen regen. En ook grote kans om op ijzel. Daarom is voor vannacht en morgenochtend code rood afgekondigd. S ochtends vooral in het oosten nog kans op gladheid. Tot in de middag regen of motregen. Het wordt 2 tot 7 graden. En de dagen daarna zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB tussen Weesp en Naarden-Bussum rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte trein.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 We're already together. How good can life be? The happy tears roll down my face. It's hard to imagine soon you'll be here. So bring on the light, bring on the fear. fear. Bring on the laughter. Bring on the tears.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 Oh, yes, I am. I done made it. I'm the world's greatest. I'm that little bit of hope. Yeah. Oh, oh, oh. When my back's against the wall. I could feel I'm the world's greatest I saw the light I'm that star up in the Apollo I'm the At the end of the rainbow I'm the world's greatest And fame was right there I'm that little bit of fool, yeah back's against the rules Locked doors Now I can just walk I'm the world's greatest Yeah.